Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn volgens staatsmedia meerdere explosies gehoord... en zijn de luchtafweersystemen geactiveerd. Ook in Natanz, op zo'n 300 kilometer van de hoofdstad... zou het luchtafweersysteem actief zijn. Het ondergrondse atoomcomplex daar werd vrijdag geraakt bij Israëlische luchtaanvallen. Gisteravond voerde Iran ook weer aanvallen uit op Israël, onder andere gericht op Haifa en Tel Aviv. Het lijkt erop dat de meeste raketten op tijd zijn onderschept of hun doel hebben gemist. Nederlanders die in Iran zijn en daar weg willen... kunnen het beste over land via Turkije of Armenië reizen... zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In die landen hebben mensen met een Nederlands paspoort geen visum nodig... en vanaf daar gaan meerdere vluchten naar Europa. Reizigers moeten wel rekening houden met veiligheidsrisico's. Er is weinig zicht op de veiligheidssituatie in verschillende delen van Iran, zegt de Nederlandse ambassade. De man die in de Verenigde Staten is opgepakt voor de aanslagen op twee democratische politici uit Minnesota... wilde volgens justitie meer mensen doden. Dezelfde avond ging de man ook langs het huis van twee andere politici. Een van hen was op vakantie. Bij de ander ging de schutter er vandoor toen de politie arriveerde. Volgens de Amerikaanse justitie is het duidelijk dat de man zijn aanvallen uitgebreid had voorbereid. Over zijn motief is nog niks bekend. De vroegere topman van cosmetica-concern Estée Lauder is overleden. De Amerikaanse miljardair Leonard Lauder was de oudste zoon van de oprichters. Hij was ruim 60 jaar betrokken bij het bedrijf en zetten zich in voor goede doelen als onderzoek naar borstkanker, Alzheimer en HIV.